9 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. Rusland is ook de tweede man terechtgesteld die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslag op de metro in Minsk. Bij die bomaanslag kwamen vorig jaar 15 mensen om het leven. Gisteren werd bekend dat de eerste van de twee ter dood veroordeelden was geëxecuteerd. De twee 26-jarige mannen zijn veroordeeld voor de bomaanslag, maar internationaal werd gesproken van een schijnproces. Het bewijs zou zijn gemanipuleerd en ook zouden bekentenissen met folteringen zijn afgedwongen. Zo'n 160.000 mensen hadden een petitie ondertekend waarin werd gevraagd de executie te verhinderen. Maar een gratieverzoek werd deze week door president Lukashenko afgewezen. Bij de presidentsverkiezingen in Oost-Timor staat zittend president Ramos Horta op achterstand. Met meer dan de helft van de stemmen geteld staat hij derde van de twaalf kandidaten. Op één staat de linkse oppositieleider Guterres en op twee oud-legerleider Ruak. Alleen de populairste twee kandidaten plaatsen zich voor de tweede ronde. De oud-vrijheidsstrijder Ramos Horta, die in 1996 de Nobelprijs voor de Vrede won, doet mee op persoonlijke titel. De twee andere favorieten hebben wel de steun van de belangrijkste politieke partijen in Oost-Timor. In Jemen is een Amerikaan gedood. Hij werd door twee gewapende mannen op een motor doodgeschoten toen hij naar zijn werk liep. De moordaanslag was in Taiz, de tweede stad van het land, iets ten zuiden van de hoofdstad Sanaa. Volgens de autoriteiten in Jemen zijn de daders militanten die banden hebben met Al-Qaeda. De eerste Formule 1 race van het seizoen is gewonnen door Jensen Button van McLaren. De Brit ging in Melbourne als eerste over de finish met twee seconden voorsprong op titelverdediger Sebastian Vettel van Red Bull. Buttons teamgenoot Lewis Hamilton, die van pole position was gestart, eindigt als derde. De tweede Grand Prix race is volgende week in Maleisië. Het weer, ochtends wat regen, vanmiddag drogen met af en toe een bui en tijdelijk wat zon.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 haunt me Back Your Door, zo heet de cd van die Matty Charles. En op eh, bas hoorde nu John Stark, op de drums DJ Mendel en op eh, bas op eh, de andere nummers van deze cd zult u Alec Martin horen. Dus het is maar een heel kleine bezetting, maar het is wel prachtige muziek dat deze Matt Charles brengt. Of I gambled once on Moses On dreams and faded roses On diamond-studded rings made out of tin While others saved their money I gave mine to my honey If I had the chance I'd do it all again Cause a train at any station For any destination Is better than the thing that might have been Take care now that you're leaving But heed the river's warning For you know my love is truer than the wind and This world's a burning candle And we are only matches It makes no difference if we lose or win Cause the rain will fall and pass In rings around your lover While your lover throws her caution to the wind on know And a road that you've not followed But either way you go You got to move along And if you lose all that you own On account of how you wander Just remember you had much But now it's gone And water in the east Water in the west Gonna rise, boy Creeping through the weeds And there's no stopping it now gonna do when the river's up to your eyes, boy? that big old sun starts going down. Now you can keep the diamonds, and I will keep the roses. I've got the queen of hearts on my left arm, and the reaper's on my right, and the devil's on my shoulder, and a ring of fire to keep me safe from harm. is het toch een bekende deun, hè? maar eh, hij zei zelf al Ring on Fire. En als je heel goed geluisterd hebt, dan kon je dat wel een klein beetje terugvinden bij Marty Charles. Hij heeft eh, deze cd helemaal zelf voorgeschreven. Daar staan maar liefst uh, eh, 12 tracks op. En het is zijn debuut cd op MCV Records 0231. Ja, een heel verhaal, maar het is gewoon zo'n klein maatschappijtje daar in Amerika. Deze heeft bij een grotere plaats platenmaatschappij getekend. Alan Jackson. There's satellite communications, long distance internet relations. The world's a little faster every day. I know it's all well and good. like I should But I wouldn't want to go backwards even if I could But I still like bologna on white bread now and then And the sound of a whippoorwill down a country road The grass between my toes And that sunset to hold me close I like my 50-inch HD plasma Feels like they just reach out and grab you 500 channels at my command I finally gave in and got a cell phone That I hardly ever seem to turn on I guess I never had that much to say sits on a desk I don't use it much except to check on Some old car from yesterday I kinda like that music thing You just download them And you can save about Every song that's ever been made shovel head down a gravel road The grass between my toes That sunset sinking low And a good woman's love to hold me close Well, I guess what I've been trying to say This digital world is okay It makes life better in a lot of ways But it can't make the smell of spring or sunshine or lots of little things We take for granted every day Oh, I still like bologna on white bread good stel, I still think Bolonga. En ja, hij, zong al van, eh, ik ben niet zo'n moderne man, want eh, ja, al die moderne apparatuur, zoals een eh, mobiele telefoon of een draagbare computer, is aan mij niet zo besteed. En Dit kreeg ik vorige week in de bus. Een cd'tje van Ashley Robertson. Finished With You. Het is een single cd He Used to walk green pastures, ik zit eigenlijk een beetje met smacht te wachten op een volledige cd van deze Ashley Robertson. Ze stuurt zomaar één of twee keer per jaar een, eh, een cd'tje op. Meestal zijn het dan singeltjes. En dan eh, in het begin van het jaar stuurt ze ook nog een keer een kalender bij. Zo van uh, best wishes for 2011, 2012 enzovoort enzovoort. En dan krijg je daar zo'n cd'tje bij. En dan denk ik bij mezelf van laat maar eens weten of jij een volledige cd hebt. Kan ik die ergens bestellen? Op Banjo was dat ook Scott Vestel. Why don't we just dance? Jim Beavers heeft het geschreven voor Josh Turner. Baby, why don't we just turn that TV on? gonna be more than enough For my two left feet and our two hearts beating Nobody's gonna see us go crazy So baby, why don't we just dance down the hall Maybe straight up the stairs, bouncing off the wall up the stairs just dance Just a little Hij bracht het uit op eh, MCA in 2009 alweer. Het is alweer heel wat jaartjes geleden, drie jaar, nou ja, bijna drie jaar geleden. Want deze cd kreeg ik thuis gestuurd in eh, augustus 2009, dus zeg maar eh, twee en een half jaar oud. Starting a rumor, Delbert McClinton. I'm starting a rumor about you and me. that we've been seen out doing some crazy things. They say we're tight as any two can be. I'm starting to rule about you and me. They'll all be talking out of school about how just like we were meant to be I'm starting a rumor about you and me It's gonna be all over town That you're crazy about the new love that you found I'll make it easy for everyone gisteren waren we heel even in Os. We hadden een uitnodiging gekregen van Bert Pijpers van Continental Records eh, labels hier in, eh, in Nederland. Die zei van, kom eens even langs, want eh, Zoe Mute staat op het podium hier in Os in het Oude Theater. Nou had ik al wat meer gehoord van die Zoe Os, want ze hadden mij ook al een cd gestuurd. Michael Sellers on bass, Ethan Lawton on mandolin. Dave Harmison aan electric guitar, pedal, dobro en vocals en Zoe Mute natuurlijk acoustic guitar en vocals. Even door, uh, door deze darling Zoe Muurt helemaal zelf. Ze heeft deze cd overigens helemaal zelf voorgeschreven. Ze was net vijf jaar oud toen ze haar eerste liedje schreef. En ze zei zelf van gisteren tegen mij tijdens het interview dat ik u later nog eens een keer zal laten horen. Zei ze tegen mij van ja, ik ben eigenlijk altijd een beetje een eh, eh, in mezelf gekeerde dame geweest. Want ik kan me nog herinneren dat ik vijf jaar, vijf jaar oud was en mijn eerste liedje schreef. En dat ging erover dat niemand mij to call my heart a home. the world to me Little Things, eh, Brian White door hemzelf geschreven, heeft wel eh, hulp gehad van een zekere Eric Bledsoe. Ik kreeg eh, van de week weer een eh, verzoekje binnen van een luisteraar en die zei van, jij draaide vorige keer een nummer van Richard Schneider van de cd No Tear Left Uncried. Zou je dat nog eens een keer willen draaien? En als ik me niet vergis, is het dit nummer geweest. I'm Not Listening. All my friends telling me what to do They say I ought to stay away from you But I'm not listening you're only gonna break my heart Take my dreams and tear them all apart I'm just not listening They say, can't you see, don't you hear I say, yeah, you're coming in loud and clear I'm just not listening I'm I'm not listening A voice inside me says leave her alone You're gonna turn around boy and she'll be gone But I'm not listening All around me I see warning signs Girl I'm not deaf I'm not blind I'm just not listening They say can't you see Don't you hear I say yeah You're coming in loud and clear I'm just not listening I'm not listening Girl, the sound of them say what they will not listening. Oh, I'm not listening. en Steve Warner hebben het geschreven. Hij heeft het hier eh, opgenomen in eh, Nederland in een hele kleine studio, de VJR Studio in Tilburg. Ik weet toevallig, die studio, ik ken hem tussen aanhalingstekens. En eh, het is maar een hele kleine studio. Maar eh, onder andere eh, een zekere Edwin Schimschijmer, <laughs> niet onbekend, heeft uh, grand piano gespeeld. Serge Bredewold en Marcel Visser hebben de bas bespeeld. En die Marcel Visser die bespeelde ook de akoestische elektrische gitaar en de mandoline. En die heeft u daar net ook, ook nog gehoord. Hè? Daar staat nog één nummer op wat die luisteraar ook heel graag wilde horen. En dat is een nummer wat uh, eigenlijk geschreven is door uh, Victoria Shaw. En deze Richard Schneider heeft haar een mailtje gestuurd en schreef van, wil je dat samen met mij opnemen? You can tell the way I feel Just look into these eyes The fact that we have come this far Is no surprise It's the way you hold my hand And the way we fit just right Everything changes just as long Jammer dat deze Richard Schneider eigenlijk nooit eh, grond, eh, aan de voeten aan de grond heeft gekregen in de country scene. Want hij heeft toch een, eh, een prachtige stem. Hij houdt zich nu meer bezig met bruiloften en partijen en ja, andere toch wel grote dingen hoor. Dit is Lee Bryce. Love Like Crazy. Geschreven door Doug Johnson. to know what That's crazy He brought home 67 bucks a week Bought a little two-bedroom house on Maple Street Where she blessed him with six more miles to feed Now that's crazy just ask him how he started out. They've been together 58 years now. Ain't that crazy? Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did, you did. Girl, I'm sorry I was blind. you were always on my guess I am dit is. Willie Nelson met Always On My Mind. Ja, ik doe het dan toch maar weer even. Hè? Eh, daar is ook weer net een nieuwe cd uitgekomen. Picking On. Dat is zo'n serie waarin eh, ze krijgen Picking On de Beatles, Picking On the Stones, Picking On the. Nou, noem maar op. Het zijn gewoon een aantal onbekend, nou wel bekende eh, bluegrass eh, artiesten, maar ze maken zich niet bekend. Ze spelen eigenlijk een beetje anoniem allerlei soorten muziek. Zo is er ook een cd uitgekomen met Picking On Willie Nelson.